uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Op de Schelde in Antwerpen zijn twee speedboten... die waren gehuurd voor een Nederlands bedrijfsfeest... frontaal op elkaar gebotst. Meerdere mensen kwamen in het water terecht. Ongeveer 20 opvarenden raakten gewond, van wie twee zwaar. Er zijn geen doden. Hoe de twee zodiacs op elkaar konden botsen is onduidelijk. Tegen het nieuwsblad zeggen ooggetuigen dat de twee boten met elkaar aan het racen waren en gevaarlijke manoeuvres uithaalden. Meer dan tien kinderdagverblijven in Brabant weigeren kinderen die niet zijn ingeënt. Weigeren mag officieel niet, maar volgens Omroep Brabant gebeurt het toch. De vaccinatiegraad in de provincie daalt al jaren. Ouders zijn bang dat de vaccinaties bijwerkingen hebben. Kinderdagverblijven zijn bang dat kinderen die niet zijn ingeënt... mazelen, bof of rode hond verspreiden. Bij een onderzoek naar wapenhandel heeft de politie in Rotterdam acht verdachten aangehouden. Ook zijn 33 vuurwapens in beslag genomen. Waar het was en wat de aangehouden personen ermee te maken hebben is niet bekendgemaakt. Politie en OM begonnen het onderzoek naar de wapenhandel na een tip. Journalist en politicus Jan Roos is door de rechter veroordeeld tot een boete van 750 euro wegens mishandeling. Vorig jaar mei deelde hij een klap uit aan een jongen van 16. Die liep een hersenschudding op en een losse voortand. Volgens Roos werd hij uitgescholden. Behalve de boete moet hij het slachtoffer 700 euro smartengeld betalen. Veldrijdster Denise Betsema heeft positief getest op anabole steroïden. Dat gebeurde eind januari na de wereldbekerwedstrijd in Hogerheide, meldt de UCI. Betsema is een van de beste veldrijders van de wereld. Voorlopig is ze geschorst. Ze zegt dat ze onschuldig is en ze gaat een contra-expertise aanvragen. Het weer vanavond en vannacht bewolkt en mogelijk wat regen. Morgen eerst bewolkt vanuit het oosten zon en het wordt 15 tot 19 graden.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 En op de A7 ook 10 minuten vertraging van Zaandam naar Horen bij Avenhoorn. Verder is het nog druk op de A208 van Haarlem naar Velsen voor de aansluiting met de A22 nog 2 kilometer en 10 minuten vertraging. En ook nog 10 minuten oponthoud op de N202 van Amsterdam naar Eemuiden voor de aansluiting met de A22.